Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Bij een schietpartij in Geleen is een man om het leven gekomen. Hij werd vanmorgen vroeg voor een woning onder vuur genomen... en overleed later in het ziekenhuis. Een vrouw die bij hem was, raakte gewond. De politie heeft twee verdachten aangehouden. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Buurtbewoners spreken van Wild West-taferelen. In de straat in Geleen zou het al een tijdje onrustig zijn. Nederland en Oostenrijk handelen ondemocratisch met uitspraken over de campagne voor Turkse verkiezingen. Dat zegt de Turkse EU-minister Çelik. Op Twitter noemt hij het hypocriet dat de twee landen enerzijds de meest fundamentele democratische rechten blokkeren en anderzijds beweren dat er in Turkije negatieve ontwikkelingen zijn op het gebied van democratie. De Oostenrijkse bondskanselier Koerts en premier Rutte zeiden vrijdag dat ze het onwenselijk vinden als Turkse politici in hun landen campagne voeren. De vervroegde parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije zijn in juni. Het dodental van de aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen tot 57. Meer dan 100 mensen raakten gewond. De aanslag gebeurde bij een gebouw waar Afghaanse kiezers zich kunnen laten registreren. Een zelfmoordterrorist zou explosieven in de deuropening hebben laten ontploffen. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Kabul opgeëist. Het eiland Mont-Saint-Michel aan de noordwestkust van Frankrijk is een paar uur ontruimd geweest. Volgens getuigen had de man gedreigd dat hij politieagenten iets wilde aandoen. Uit voorzorg werden bewoners en toeristen geëvacueerd. Het beroemde rotseiland met de middeleeuwse abdij trekt dagelijks veel bezoekers. Een zoektocht naar de man heeft niets opgeleverd. Volgens de Franse politie was er geen sprake van terreurdreiging. Het weer steeds meer bewolking en vooral in het oosten en zuidoosten kans op een bui met onweerhagel en windstoten.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 That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home. To find out that no one really lives without giving been beaten up and used and more. It's been kicked a hundred thousand times.